Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hilke. Mix Marathon. Hilke Boersma. De Slam Mix Marathon met de beste beats ter wereld. En wereldse sounds, want in de boot gaan we van Canada tot aan Brazilië. Jurt komt uit Toronto. Al jarenlang bezig in de house en de underground house. Nu samen in de buurt samen met Jurt. Komt uit Brazilië. Staat bekend op zijn melodic house en Brazilian bass vibes. Lekkere combinatie. En samen back-to-back in de buurt. De Slam Marathon met Jurt en Dansin in de mix. future in my mind vrijdag van Nederland en de pre-party van je weekend. Dit is de Slam X Marathon. Frank is erbij. Hey hoeken, wij zijn druk bezig met de zonnepanelen. Weer een klant tevreden maken met acht nieuwe zonnepanelen met die energiecrisis die uh, in de lucht eh, hangt... kan ik me dat goed voorstellen dat iemand daar eh, blij mee is. Uh, werk ze daar, Frank. Hopelijk voor jou ook laatste loodjes van de werkweek. Sanne is erbij. Hij hey, ook lekker aan het sporten in de sportschool. Slam staat hier aan in, in een half lege zaal. vrijdag is eigenlijk altijd de beste dag om te gaan sporten. Iedereen zit toch al een beetje met die vrijdagmiddagborrel in het hoofd. Die sportschool die komt dan maandag wel weer. Dus eigenlijk is vrijdag de perfecte dag om het sport. Succes daar, eh, Sanne. En eh, de radio lekker hard hier op kantoor, want de baas is vrij vandaag. Dat eh, stuurt Willem in de Slam Hij geniet ervan daar. De Slam X Marathon is tot 6 uur morgenochtend in de mix. Met nu back-to-back in de but. dancing en Jurt. do shake it, shake it, activate. Baby, one, two step, don't hesitate. No wasted time, it's getting late. In the shiny lights, we dance for days. Light it up, light it up, pack the rave. Baby, don't waste time, just activate. Speed it up, bitch, don't hit the brakes. We could go all night, just activate. Now shake it, shake it, shake it. shake it, shake it, activate. Baby, one, two step, don't hesitate. No wasted time, it's getting late. In the shiny lights, we dance for days. Light it up, light it up. Listen here, baby, you you might look too good for me to keep that for myself. You know what I'm saying? Like we gotta, we, we might have to put that up for if You know what I'm talking about? I'm a West Side West Side girls. When you hear the rhythm, start to move. and they don't wanna be ya. But I don't wanna be ya. I just wanna, I, I, I, I just wanna be me. You know what it's like? But they don't wanna be ya. But I don't wanna be, be, be, be. Uh, uh, uh. Welkom bij de Slam X Marathon op vrijdagochtend. Sebastiaan checkt in. Heelke goedemorgen. Zachte rijden wordt vandaag het zeker niet. Met eh, die Mix Marathon knallers gaan we alleen maar harder als een raket. Kunnen de boetes naar Slam? je kan ze altijd opsturen. Ik weet niet of de financieel directeur er heel blij mee is... als wij uh, boetes gaan betalen zou toch een beetje op eh, je snelheid eh, leggen. Al is het ook alleen maar om de brandstofprijzen. Janken bij de pomp. Hoe minder toeren je maakt, hoe minder je verbruikt. Ja, ik let er zelf meer op dan ooit. Dit is eh, sowieso hard gaan. Dan ga je 30 door Amsterdam. Hard gaan met de Slam X Marathon en de beats van Dancing en Jurk. in de mix. Herken je dat? Dat je ehm, naar een festival gaat en dan krijg je dus eerst de line-up te zien. En dan zie je, oh, die vind ik vet. En die wil ik zien. En die staat op de line-up, die wil ik zien. En dan komt later de timetable online. Meerdere stages. En dan zie je dat een paar van jouw favorieten tegelijkertijd geprogrammeerd zijn. En dan moet je keuzes gaan maken. Of je laat de een schieten en je gaat de ander een uur lang zien... of je doet een beetje half-half. Maar goed, dan ben je ook weer onderweg van de ene stage naar de andere stage. Ik ben wel eens op Mysteryland geweest. Dan moet je van de ene kant van de brug naar de andere kant lopen. Dan ben je zo 20 minuten bezig. Ja, al die uh, grote problematiek heb je gelukkig niet bij de Slimmings Marathon. En we hebben één mainstage. En al jouw favorieten komen gewoon achter elkaar voorbij. We zijn om 6 eh, uur vanochtend eh, begonnen. We gaan door tot 6 uur morgenochtend met de Slam X Marathon. Later onder andere nog de man die je onder andere kent van Spear Up, Funkerman. We hebben Rehab, Medusa, Jengi en John Summit. De volledige line-up check je zoals altijd op slam.nl. Dit zijn Danzin en Jurt. Back to back. Samen nu in de Slam X Marathon. Drop this way down Brazilië en Canada in één DJ-boot. Dat schijnt eh, fantastisch te werken. De Slammix Marathon is nog maar net begonnen. We gaan door tot 6 uur morgenochtend. meteen de man die je eh, onder andere kent van Funkerman Speed Up. Veel gedraaid afgelopen jaren. Komt nog steeds best wel vaak eh, voorbij, die track Speed Up. Maar Funkerman kan nog veel meer. En dat ga je zo meteen horen, want Funkerman hoor je zo meteen een uur lang Tussen 11 en 12 hier in de Slammix Marathon. En dit zijn de laatste paar minuten van Dansin en Jut. I'm not ready to leave the rave. I came to move and dance and misbehave. now the bar's raised. I'm not tired, my eyes are wide. I got the vibes to keep the flames alive, and I will fuel the fire. Keep my mind occupied, get hot, cause I could go all night. Just one more breath, one more sip, one more tune when the baseline hits. One more reload, one more fix, one more taste of a stranger's lips. One more, yeah, one why not? One more chat to a girl I forgot. One more, maybe, yeah, you know the score. Let's stay here, let's have one more.